Bij de Love Parade in Duisburg zijn zeker 15 doden gevallen. Er waren 1,4 miljoen mensen naar de stad gekomen voor het dancefeest. Aan het einde van de middag brak massale paniek uit in de tunnel tussen het station en de enige ingang van het festivalterrein. De Love Parade lijkt overvallen door de massale belangstelling voor het festival. Duitse media melden dat het terrein 500.000 mensen aan kan, maar er kwamen meer dan een miljoen bezoekers op het feest af. Volgens ooggetuigen werden waarschuwingen van de bezoekers dat het fout ging... in eerste instantie door de politie genegeerd. Toen het terrein vanwege de grote drukte vanmiddag werd afgesloten ging het mis. De bezoekers wilden toch naar binnen en zochten alternatieve routes. Mensen zouden van een trap zijn geduwd die van de tunnel naar de weg erboven liep. Om niet nog meer paniek te veroorzaken werd besloten om het festival niet meteen af te breken. Bij Bergen aan Zee is vanmiddag een Duitse toerist verdronken. De 40-jarige man kreeg vermoedelijk een hartstilstand toen hij aan het zwemmen was. Omstanders wisten hem uit zee te halen. De reddingsbrigade heeft de Duitser nog gereanimeerd... maar bij aankomst in het ziekenhuis is hij alsnog overleden. Het CDA gaat informeel praten met de VVD en de PVV over de mogelijkheden om een nieuw kabinet te vormen. Dat heeft de CDA-fractie unaniem besloten. Als het tot echte onderhandelingen komt, wil het CDA dat er niet wordt getornd aan grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst. De gesprekken kunnen volgens partijleider Verhagen ook leiden tot een minderheidskabinet van VVD en PVV met gedoogsteun van het CDA.